Mariette Krol met het NOS Journaal. Negen gemeenten in Noord-Holland stellen een onderzoek in... naar de onteigening van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek is een initiatief van de gemeente Alkmaar... en onder meer Den Helder, Bergen, Schagen en Tessel hebben zich erbij aangesloten. Uit eerste onderzoek van Alkmaar zelf blijkt dat de gemeente na de oorlog... geen belastingen oplegde aan Joodse eigenaren die ondergedoken zaten of waren weggevoerd... Dat gebeurde in andere gemeenten wel, zoals Amsterdam en Den Haag. Steeds meer gemeenten onderzoeken hoe ze zijn omgegaan met Joodse eigendommen. Oud-minister Frank de Graven wordt geen voorzitter van de commissie... die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. Hij heeft zich teruggetrokken nadat de hele oppositie in de Tweede Kamer... had laten weten geen vertrouwen in hem te hebben... VVD'er De Graven was eind jaren 90 minister van Defensie... en dat is een van de departementen die bij de evacuaties betrokken waren. Dat wekt de schijn van partijdigheid, vinden de oppositiepartijen. Het aantal mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dat met honger leeft... is sinds het jaar 2000 niet zo hoog geweest, zegt de VN. Er zijn er in die regio's nu bijna 60 miljoen, bijna 10% van de hele bevolking... Vooral in het Caribisch gebied is er relatief veel honger. Die neemt al toe sinds 2014, maar de coronapandemie heeft de situatie verder verslechterd, zegt de VN. En voetbalcoach Sarina Wiegman heeft met het Engelse vrouwenelftal in de WK-kwalificatie een recordzege geboekt. Tegen Letland werd het 20-0. Ellen White scoorde drie keer en met 48 treffers is zij nu topscorer aller tijden van Engeland. De uitwedstrijd tegen Letland hadden de Engelse speelsters ook al gewonnen met 10-0.